12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Nederland is in een cyberoorlog verwikkeld met Rusland... heeft minister Bijleveld van Defensie gezegd... in het televisieprogramma WNL op zondag. Volgens Bijleveld moeten we af van de naïviteit in Nederland. De minister zegt dat de vereidelde hackactie van vier Russische spionnen... bij de OPCW erop wijst dat de aard van oorlogsvoering is veranderd. Geprobeerd wordt om het publieke debat te beïnvloeden, aldus Bijleveld... Bijleveld. Ze noemt het gevaarlijk wat er nu gebeurt en zegt dat er in Europees en in ander internationaal verband wordt gekeken naar maatregelen. Bij een sportterrein in Oosterwijk heeft de politie een busje met drugsafval gevonden. Lijkt erop dat de daders hebben geprobeerd de vaten met vloeistof te dumpen. Vermoedelijk omdat tijdens het lossen de laadklep kapot ging, werd de boel achtergelaten. Het busje werd afgelopen nacht ontdekt door een beveiliger. Er kwam een sterke chemische lucht vanaf. De vaten zijn inmiddels opgeruimd. Volgens Omroep Brabant is er niets weggelekt. Dus de vierde grote drugsvondst in Brabant binnen een week. De Wereldbank stelt een bedrag van 1 miljard dollar beschikbaar... voor de ondersteuning en wederopbouw van Lombok en Sulawesi. De Indonesische eilanden werden kort na elkaar door natuurgeweld getroffen. De Indonesische regering kan op aanvraag lenen uit het fonds. Ook doet de Wereldbank een schenking van 5 miljoen euro... voor ondersteuning bij wederopbouwprojecten door de lokale bevolking. Een politieauto die vannacht in Bergen-op-Zoom op weg was naar een reanimatie... is gestrand door omhooggezette putdeksels. De opgeroepen agenten wilden met spoed naar het opgegeven adres rijden... maar zagen in het donker niet dat putdeksels omhoog waren gezet. De politiewagen raakte zwaar beschadigd... waardoor ze niet verder konden rijden, meldt Omroep Brabant. De agenten bleven ongedeerd, maar schrijven op Facebook... de volgende keer hebben we misschien minder geluk... Collega's in de buurt zijn alsnog naar de oproep tot reanimatie gegaan. Hoe het is afgelopen met die persoon kan de politie vanwege privacy niet zeggen.